De vrouw uit het Friese Nijbeets die haar vier baby's dood veroordeeld tot 12 jaar cel. Dat is de maximale straf die Sietske H. kon krijgen. De rechtbank in Leeuwarden acht bewezen dat ze de vier baby's heeft omgebracht. Sietske H. krijgt geen tbs omdat ze weigert mee te werken aan een psychisch onderzoek in het Pieterbaancentrum. Ze gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Osama Bin Laden heeft vijf of zes jaar in de Pakistaanse compound gewoond waar hij zondag werd doodgeschoten. Dat heeft de antiterreurexpert expert van het Witte Huis gezegd. Bin Laden had vanuit daar nauwelijks contact met de buitenwereld. De Pakistanse inlichtingendienst is in verlegenheid gebracht omdat er in 2003 een inval is geweest in het huis waar Bin Laden zou gaan wonen. Sindsdien is het huis helemaal buiten beeld gebleven. Het is niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Amerikaanse politici willen nu weten wat Pakistan met het geld heeft gedaan dat de VS betaalde voor de strijd tegen terrorisme. De psycholoog professor Willem Wagenaar is vorige week overleden. Dat is vandaag bekendgemaakt. Hij was deskundige op het gebied van het menselijk geheugen, hoogleraar in Leiden en Utrecht en in Leiden was hij ook rector magnificus. Wagenaar werd internationaal bekend als getuigendeskundige in strafzaken als die tegen John Demjanjuk, verdachte van oorlogsmisdaden in Nederland was hij als getuigendeskundige betrokken bij de Eper-incestzaak. Professor Wagenaar is 69 jaar geworden. In Tilburg woedt een grote brand in een wolfabriek. Er komt veel rook bij vrij. Vier medewerkers van de fabriek hebben rook ingeademd. Twee van hen zijn daarvoor in het ziekenhuis behandeld. Een aantal huizen en winkels in de omgeving van de wolfabriek in Tilburg is ontruimd. Het weer vanavond en vannacht helder met kans op lichte vorst aan de grond. Morgen wisselend bewolkt met in het oosten kans op een bui. Het wordt dan zo'n 14 graden. Donderdag warmer en zonniger. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files van 4 kilometer langer in de Randstad staan onder meer op A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar staat tussen brug en Barneveld 15 kilometer een ongeluk. A4 Hoogvliet richting Vlaardingen. Voor knooppunt Ketelplein 6. En op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidsdam en Hoogmaten 8 kilometer door een ongeluk. Er is één reis ook dicht. En richting Den Haag staat 6 kilometer bij de Rijndijk. Op de ring Amsterdam A10 tussen knooppunt Amstel en Oud-Zuid 4. En tussen Geuswald en Afritrai ook 4 kilometer. A12 Utrecht naar Arnhem 10 kilometer tussen knooppunt Oude Rijn en Driebergen. A15 Europort richting Rotterdam voor knooppunt Vaanplein 6. En richting Europort tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Benelux ook 6 kilometer. A20 richting Gouda tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam-Krooswijk 7.